start. Clemens Peters met het NOS-journaal. Inwoners bijgekomen in Nederland. De totale bevolking is nu 17 miljoen en 200.000 mensen. De groei is vooral te danken aan het aantal mensen dat zich in Nederland vorig jaar vestigde. Dat waren er 80.000 meer dan dat er vertrokken uit ons land. De meeste immigranten kwamen hier werken of studeren. Het aandeel asielzoekers is flink afgenomen. Het CBS verwacht dat de bevolkingsgroei afvlakt. Over vijf jaar wonen er naar verwachting 17,5 miljoen mensen in Nederland. Bij rellen in een gevangenis in het midden van Brazilië zijn negen gevangenen omgekomen. Veertien raakten er gewond en nog eens tientallen zijn ontsnapt. De rellen ontstonden doordat leden van twee rivaliserende bendes met elkaar in gevecht raakten. Na twee uur hadden de bewakers de zaak weer onder controle. De overvolle gevangenissen in Brazilië zijn berucht vanwege de geweldsuitbarstingen. De achtergrond is een strijd om de macht tussen twee drugsbendes. Inzet is de controle over de drugshandel binnen en buiten de gevangenis. Het vuurtorenlicht van de Brandaris op Terschelling brandt niet. Er is een technisch mankement dat op zijn vroegst morgen vroeg kan worden gerepareerd... omdat er technici van het vasteland moeten komen... om de oudste vuurtoren van het land weer te laten branden. In 2014 was er ook een storing in de Brandaris... maar toen wilde het licht juist niet uit. Een gezin uit Jestermar in Friesland heeft bijna 18 miljoen euro gewonnen in de postcode loterij. Hun buren wonnen de helft van het bedrag. Zij zijn de enige in Nederland die de postcode 9261XC hebben. De wijkprijs van bijna 27 miljoen euro wordt vrijdag verdeeld onder alle andere deelnemers in het dorp met de postcode 9261 met andere letters daarachter. Het weer. De komende uren trekt de regen weg naar het oosten en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen overdag, vooral in de ochtend zon, dan wordt het 7 graden. Tegen de avond gaat het vanuit het westen weer regenen.